Straks meer. FM. Maar nu eerst het nieuws van 9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De drukbezochte Oranjefeesten op 30 april gaan voor het merendeel door. Ook nu op die dag de troonswisseling plaatsvindt. De Utrechtse Vrijmarkt is ook dit jaar een vast onderdeel van de festiviteiten in de stad. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Utrecht gezegd. Er komen elk jaar honderdduizenden mensen op af. Of er vanwege de troonswisseling onderdelen worden gewijzigd is nog niet bekend. Ook in Amsterdam gaat de vrijmarkt gewoon door. Er is een run ontstaan op hotelkamers in het centrum van Amsterdam. Er is bijna geen kamer meer te krijgen voor 29 en 30 april. BP betaalt de Amerikaanse overheid 4 miljard dollar vanwege de olieramp in de Golf van Mexico. BP verklaarde schuldig te zijn aan de dood van 11 arbeiders. Ook heeft BP gelogen over de omvang van de ramp. Een rechter is akkoord met de schuldverklaring van BP... en daarmee komt er een einde aan de strafzaak tegen het oliebedrijf. Van de 4 miljard dollar bestaat 1,3 miljard uit een boete. Er gaat ruim 2 miljard naar een natuurbeschermingsorganisatie. Bij een kunstroof in Utrecht is vanmiddag een monstrans van een kwart miljoen euro gestolen. Een monstrans is een versierd voorwerp waarin een hostie wordt getoond. Hij werd gestolen uit het museum Katerijnenconvent. Convent. De gestolen zilveren monstrans komt uit de 18e eeuw en is versierd met diamanten. De onderhandelingen tussen FC Twente en Everton over middenvelder Leroy Fair zitten muurvast. Dat heeft Twente-voorzitter Munsterman tegen de NOS gezegd. De Britse club kwam met aanvullende eisen waar Twente niet aan wil toegeven. De clubs zijn het niet eens over het aantal termijnen waarin wordt betaald. Everton heeft 10 miljoen euro over voor de middenvelder. Het weer, periode met regen en er staat een stevige zuidwestenwind. In de kustgebieden zware windstoten. Morgen trekken buien over het land.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 Een heel goedemorgen. Dit zijn twee uurtjes CFM Jazz op zondagochtend. Het regent en we hebben heerlijke muziek, dus blijf lekker zitten. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik ga verder met eh, een aantal nummers waarin eh, Roy Eldridge centraal staat. Hij is een van de bekendste trompetisten eh, die in allerlei stijlen invloed heeft gehad. En het eerste nummer wat ik ga draaien is van eh, het Fletcher Henderson Orchestra. Het heet Ruckcutter Swing. Ehm, waarin ehm, Roy Eldridge ook eh, natuurlijk meespeelt. U heeft geluisterd naar Christopher Columbus van het Fletcher Henderson Orchestra... waar eh, Roy Eldridge een, eh, ja, een grote rol speelde op trompet. Roy Eldridge is geboren in 1911 in Pittsburgh. Uh, heeft zich eerst aangesloten bij het Fletcher Henderson Orchestra. Dat orkest is vooral beroemd geworden door, door de grote bijdrage van Don Redman... maar ook Coleman Hawkins en niet te vergeten Louis Armstrong. Ehm, Fletcher Henderson Orchestra was eh, al gauw eh, een maatje te klein voor Roy Eldridge. En hij ging door en kwam terecht in het eh, orkest van Gene Krupa. En het volgende nummer is dan ook van dat orkest. Het album is, heet Uptown. Het is gemaakt in 1941. En u hoort onder andere Anita O'Day en Roy Eldridge. Het nummer heet Let Me Off Uptime. Thank you. Joe. My name's Roy. Well, come here, Roy, and get groovy. You been uptown? No, I ain't been uptown, but I've been around. You mean to say you ain't been uptown? No, I ain't been uptown. What's uptown? If it's pleasure you're about and you feel like stepping out, all you've got to shout is let go to top it. If you want to pitch a ball and you can't afford a hall, all you've got to call is let me Off up uptown. Anita, oh Anita, say I feel something. What you feel, Roy? The heat? No, oh, it must be that uptown rhythm. I feel like blowing. Well, blow, Roy, blow. heeft geluisterd naar Let Me Off, Uptown en naar Rocking Chair. Roy Eldridge bij het eh, orkest van Gene Krupa. En in het eerste nummer hoorde u natuurlijk een mooie dialoog samen met de zangeres Anita O'Day. Bij dit eerste nummer, Let Me Off Uptown heb ik ook een hele mooie video op eh, YouTube gevonden. Ik heb hem op onze site geplaatst, cfmjazz.nl. En die is echt heel leuk om te zien. Het is een originele opname uit 1941. En waarin heel duidelijk te zien is dat Roy Eldridge de eerste zwarte is bij dit blanke orkest. Wat natuurlijk voor toen een, eh, best wel een, eh, opzienbarende eh, situatie was. Na uh, Gene Krupa is Roy Eldridge doorgegaan in het orkest met Benny Goodman. En heeft hij samen met, met dat orkest en producer Norman Granz een aantal optredens gemaakt met Jazz at the Philharmonic. Vervolgens is eh, Roy Eldridge eh, in Europa gaan spelen... en is in 1951 teruggegaan naar Amerika. Ondertussen is ook in Amerika Dizzy Gillespie opgekomen. Dizzy Gillespie heeft eh, nog samen met Roy Eldridge in, ehm, in het orkest van Benny Goodman gespeeld. En ehm, Dizzy Gillespie is natuurlijk ook gaan samenwerken met John Coltrane bijvoorbeeld. En voordat John Coltrane echt groot werd... Uh, heeft hij een aantal prachtige platen gemaakt... samen met Dizzy Gillespie en het orkest. En het eerste nummer wat ik daarvan ga draaien is... Uh, Fast Moving Mama. Every woman wants her and yes, it's plain enough to see. But when she can't find her man, you can bet he's here with me. Cause I'm a fan. moving mama. Yes, I'm a fast moving mama. I'm a real speedy mama, and I sure do get around. Now you've all heard of Venus, the greatest you'll agree. But all she knows of loving is what she learned from me. control and be hoorde richest Sky in the Graveyard, Dizzy Gillespie samen met eh, John Coltrane... maar ook Dinah Washington op vocals, Mel Jackson op vibrafoon... Kenny Bur op gitaar, Percy Heat op bas. Uit de beginjaren van de carrière van John Coltrane. Ehm, we gaan verder met Dizzy Gillespie, want ik zei al... Dizzy Gillespie speelde ook samen met Roy Eldridge... en dat was in de Teddy Hill Orchestra. Ehm, dus we gaan even verder met een, eh, met een ander nummer uit de beginjaren van Dizzy Gillespie. Een album dat heet Grooving High uit 1945-46. En het nummer wat ik ga draaien heet Hot House. En u hoort eh, naast Dizzy Gillespie uh, vocals en... Ehm, hoort u onder andere Charlie Parker op altsax, El Heek op piano, Kurt Russell op bas en Sidney Kellett op drums. heeft geluisterd naar Perdido. Een nummer opgenomen ehm, op een, uh, op een uh, Jazz at Philharmonica uh, Orchestra sessie in 1952. Ehm, waarin u onder andere Gene Krupa en Buddy Rich hoorden op dit, deze enorme drums sessie die erachter zat. En naast hun hoorde u onder andere Ellie, sorry, Ella Fitzgerald, Barney Kessel, maar ook Benny Carter op altsaxofoon. Eh, Lester Young op tenorsax en Roy Eldred Charlie Shavers op trompet. Maar ook Hank Jones en Oscar Peterson op piano. Kortom, een sterrensessie met een, eh, met een live opname. Ehm, het, eh, het, geheel was trouwens opgenomen in 1952 in New York. Ehm, we gaan het tempo weer ietsje terugschroeven.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 And then they suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone. Without a dream in my heart. Without a love of my own. heeft geluisterd naar Nina Simone... met het nummer 1 No Use van het album Pistol Blues Let It All Out uit 1964. Een groot aantal opnames op dit album eh, zijn eh, live opgenomen in New York in 1964. Nina Simone eh, uitgekozen vandaag als speciaal verzoekje van Inge uit Weesp. En omdat dit album ja, nog meer heerlijke nummers bevat, doe ik er nog eentje. Het volgende nummer heet Tell Me More and More and Then Some... begin again. hard to be believing I thought I'd missed my guess I thought happiness for me was lost I want more Some more Some more than some till doomsday. But I never, no, no, no, no. I never, no, I never will get enough. Thank you. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 100.